Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Een federale rechter in de Verenigde Staten blokkeert een decreet van president Trump. Dit decreet moest regelen dat kinderen van illegale migranten... die worden geboren in de VS niet langer automatisch Amerikaans staatsburger worden. De rechter noemt het plan ronduit ongrondwettelijk. Het decreet was een van de tientallen die president Trump op zijn eerste dag tekende. Er kwam direct veel kritiek op dat plan. Een aantal mensenrechtenorganisaties en 22 Amerikaanse staten spanden rechtszaken aan om het decreet tegen te houden. Een illegale Pakistaan moet 30 jaar de cel in voor een aanval vlakbij het voormalige kantoor van het satirische weekblad Charlie Hebdo in Parijs. De man van 29 ging vijf jaar geleden een man en een vrouw te lijf met een hakmes. Ze raakten zwaar gewond. Kort voor de aanval publiceerde Charlie Hebdo opnieuw de roemruchte Mohammed-cartoons. Maar de twee slachtoffers hadden niks met het tijdschrift te maken. De Pakistan is schuldig bevonden aan terrorisme en poging tot moord. Na zijn straf zal hij Frankrijk worden uitgezet. Op de A7 bij Oude Haske is een vrachtwagen met vier koeien in brand gevlogen. De beesten zijn uit de vrachtwagen gehaald en stonden een tijdje op de snelweg. Volgens Omroep Friesland leek er niks met de koeien aan de hand en is er ander vervoer geregeld. Door de brand was de snelweg tussen Oude Haske en Heerenveen enkele uren afgesloten. In de Europa League heeft Ajax in Letland met 1-0 verloren van RFS. Het doelpunt viel ruim 10 minuten voor tijd. Door de nederlaag is Ajax nog niet zeker van plaatsing voor de tussenronde van de Europa League. Dat geldt ook voor AZ en FC Twente, al is AZ wel dichtbij. Het won vanavond met 1-0 van AS Roma. En ook Twente behaalde een zegen. Malmö werd met 3-2 verslagen. Het weer. Vannacht klaart het tijdelijk op, maar tegen de ochtend raakt het weer bewolkt.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 Set me free, so you bet, so you lie. What you see is what you get. Listen to people and saw things I, things I do, I do say, I say no more. Changes come once in life. Stop forgiving me, stop me, stop forgiving me, stop me, stop fighting me, stop killing me, stop telling me, stop seeing me. It's my life. It's my life. slack on the Bible Never Snapchat or took Molly She fall through plenty, her and all her guineas Yeah, we at the top floor, right there off Duini Yeah, oh no, I can't fuck with y'all Yeah, when I'm with my squad, I cannot do no wrong yeah, saucepan in the city, don't get misinformed.